Jobboot met het NOS-journaal. GroenLinks wil in de wet geregeld zien dat een kind meer dan twee ouders kan hebben. Zo komt het al vaak voor dat een kind twee lesbische moeders heeft, maar dat de vader ook een rol speelt. Ook willen stiefvaders en stiefmoeders vaak wettelijk worden erkend als ouder. Voor ons is de praktijk van een gezin belangrijker dan de biologische afstamming, zei het GroenLinks-Kamerlid van Tongeren. Ze dient een motie in om de kwestie te laten onderzoeken. Vier Italiaanse rampendeskundigen dienen hun ontslag in. Ze vinden dat ze na de veroordeling van een aantal collega's hun werk niet meer goed kunnen doen. De rechtbank gaf gisteren zes wetenschappers en een overheidsfunctionaris zes jaar cel... omdat ze de zware aardbeving in L'Aquila in 2009 niet zagen aankomen. Volgens de rechter hebben de veroordeelde wetenschappers de risico's op een zware aardbeving bij L'Aquila verkeerd ingeschat. Bij de ramp kwamen ruim 300 mensen om het leven. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam wil dat de regels voor uitgeprocedeerde asielzoekers worden verruimd. Hij pleitte daarvoor vandaag in Den Haag, waar hij de Tweede Kamer informeerde over een tentenkamp in zijn gemeente. In een kampje in Osdorp zitten al een paar weken zo'n 40 asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar die ook niet kunnen worden uitgezet. Afgewezen asielzoekers hebben alleen recht op opvang als zij meewerken aan hun terugkeer. Niet het meewerken aan terugkeer moet de voorwaarde zijn voor opvang, maar het meewerken aan een oplossing. Dat is de enige manier om uit de situatie te komen, vindt Van der Laan. De BBC houdt vanavond definitief op met teletext, dat in Engeland CFAX heet. Het verdwijnen van teletext heeft te maken met het overstappen van analoge naar digitale televisie. BBC CFAX was in 1974 de eerste teletextdienst ter wereld. De NOS begon enkele jaren later met teletext en is niet van plan daarmee op te houden.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 that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. Now that's jazz. Now you have jazz, want dit is CFM Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld, Heemstede en uiteraard de randen van Haarlem, en natuurlijk onze internetluisteraars in Bergen op Zoom, Boertangen, Hamburg en waar nog meer ter wereld. We zitten al diep in de herfst, dus het wordt weer tijd voor de stampotten. En die bestaan in allerlei variaties. Je kunt er van alles in doen. zo is het ook met dit programma. Er zit van alles in. En laat je tegen mij gewoond in vocaal beginnen. Met de Amerikaanse jazz- en blueszanger Clarence Big Miller... Hij had een geweldige stem, zodat hij zelfs bij een big band geen microfoon nodig had. Begeleid door een combo van trombonist Bob Brookmeyer... opent Clarence Big Miller de show met Preflin Light. I'm packing my grip. I ain't taking no rain. I'm leaving home. I'm traveling alone. I'm traveling light because my gal has gone. But from now on, I'm traveling light. She said goodbye and stole my heart away. But for today, I'm traveling light can see how dear to me no one but you in my memory some lucky day she will come back again but from now on I'm traveling light. give to me. No one but you in my memory. Some lucky day she will come back again. But from now on, I'm traveling light. I'm packing my grip Ain't not take no rain. I'm leaving home. I'm traveling. Well, I'm traveling light. Door collega's werd hij min of meer verguisd. Waarschijnlijk niet omdat Al Garner geen noot muziek kon lezen... maar omdat hij als natuurlijk talent veel geld verdiende... met zijn altijd herkenbare pianospel. Jaloezie dus. Hij overleed al in 1977... maar zijn spel heeft nog niet aan actualiteit ingeboet. Zoals te horen was in The Way You Look Tonight van Jerome Kern. Ook herkenbaar was de big band van trompetist en de arrangeur Billy May. Niet door een speciale ritme, maar door de jank van zijn saxofoongroep. Luister naar de huil in Rose Marie. うん。 In Your Own Sweet Way. Een compositie van Dave Brubeck, pianist. Werd eh, door hemzelf gespeeld met Paul Desmond op de altsax... Eugene Wright op bas en Joe Morello op de drums. Pianist Bill Evans componeerde Walls voor Debbie... voor zijn nichtje Debbie. En nam dat voor het eerst in 1956 op met zijn trio... En deze jazzwals werd al snel een jazzstandard en door velen gespeeld. Gene Lees schreef er later een songtekst voor... die in 1964 door de onvervalste jazzcrooner Johnny Hartman op de plaat werd gezet. Holds voor Debbie. een foutje in de cd was dit helaas niet Johnny Hartman met Words voor Debbie. Die hoor, sorry, die hoor... Nou, nou, nou, nou, helemaal van de zenuwen. Die hadden jullie nog te goed, maar dit was Jerry Mulligan met You've Come Home. Maar het volgende nummer, dat klopt. Dit was de hit van El Misty. Een compositie waaraan hij enorm, heeft, enorm veel heeft verdiend. En hierbij CFM warm gespeeld door onder andere trompetist Freddie Hubbard. In 2008 overleden aan een hartaanval. Freddie Hubbard was een groot exponent van de bebop. En over warm gesproken laat ik nog weer eens die warme stem van Nat King Cole laten horen. Net bij een groot orkest met These Foolish Things. A cigarette that bears a lipstick traces An airline ticket to romantic places And still my heart has wings These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be winds of March that made my heart a dancer. A telephone that rings, and who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. First daffodils and long excited cables and candle lights on little corner tables. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The park at evening when the bell has sounded. The Ile de France with all the girls arms around it, the beauty that is spring, These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find to me the sigh of midnight trains and empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind me of you. These foolish things remind me of you. That's just what you are. someone in my life meant more. You're unforgettable. Unforgettable. Ooit ook een hit van Nat King Cole. En later, dankzij de techniek, nog een duet gezongen met zijn dochter Natalie. hier geweldig gebracht door Aretha Franklin met haar immense geluid. Ik had het al over warm. Dat kunnen we eigenlijk wel ook een beetje gebruiken, want eh, de temperatuur ligt niet zo lekker als in het oosten van het land momenteel hier. Laten we gaan luisteren naar het warme geluid van de tenorsax van Stan Getz. Samen met de gitaarvirtuoos Louis Bonva. Een opname met een Nederlands tintje, want de zangstem is van Christian Brands. Hier is de Ebene Samba. every night the snow footprints gathered round the fire, watching flames, awaiting community. Our history. under man-made laws. Let there be joy and gladness, the glow of soulful night, the night of soulful glow, a tapestry of clarity, last minute. every night the snow waves behind dark windows we want to be touched the untold the unspoiled the unknown every night the call crystal clear captivity and every night it snows for just a moment we fall into grace every time it snows. Every time it snows, our life is a waterproof insanity. where stars are. En dit was geheel Nederlands. Namelijk een opname tijdens de Jazzdag 2012 op 22 juni in Rotterdam... van jazzzanger Norbert Kugging... begeleid door onder andere Volkert Oosterbeek op de piano. En de song heette Snow. Seminestico is een Amerikaanse jazzcomponist en arrangeur... die onder andere tussen 1970 en 1984 veel arrangementen voor de band van Count Basie schreef. Maar ook in Europa maken bands gebruik van zijn muzikale invallen. Zoals de uitstekende big band van de Zuidwest Rundfunk... die hij menigmaal als dirigent ook heeft geleid. Zoals hier met het swingende Not Really The Blues... We gaan naar nieuwsreclame met de trombonevirtuoos Ray Anderson... in een nummer van bassist Charles Mungus Sound of Love.